cafeetje van Grietje, daar hoor je een liedje. Je danst daar een wals en je bent content. Je zorgen vergeet je bij Grietje een beetje. En voelt je daar steeds weer in je element. Er wordt vaak geblonken en heel veel gedronken, bij liedje is altijd verkeer. Met glas opgeheven kan het leven je geven, een avond van louter plezier. Ik heb aan de haven een kroegje ontdekt, daar voel ik me helemaal thuis. Wanneer je daar binnen een uurtje verblijft, dan wil je beslist niet naar huis. Het is er een reuze gezellige tent, je vindt daar Jan Rap en zijn maan. En zingt een liedje van zonnige vreugd. Het leven is daar niet zo kwaad. In het cafeetje van Grietje, daar hoor je een liedje. Je danst daar een wals en je bent content. Je zorgen vergeet je bij Grietje een beetje. En je voelt je daar weer in je element. Er wordt vaak geklonken en heel veel gedronken. Bij Grietje is altijd verkeerd. Met het glas opgeheven kan het leven je geven, een avond vol louter plezier. cafeetje van Grietje, daar hoor je een liedje. Je danst daar een bal en je bent content. Je zorgen vergeet je bij Grietje een beetje en voelt je daar steeds weer in je element. Er wordt vaak geklonken en heel veel gedronken, bij Grietje is altijd verkeer. Met het glas opgeheven kan het leven je geven, een avond vol louter plezier. Met klap op de heven kan het leven je geven